Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Daardoor verdwijnen 330 banen, zegt het vrachtbedrijf van KLM. Voor de grondmedewerkers zal een andere functie worden gezocht... als ze niet ingaan op een vrijwillige vertrekregeling. Martin Air Cargo zegt dat de ingreep nodig is... om het vrachtbedrijf gezond te krijgen. Nederlandse politie en justitie vragen Facebook steeds vaker om informatie over gebruikers van het sociale netwerk. Dat blijkt uit gegevens van het sociale netwerk. Volgens Facebook gaat het vaak om algemene gegevens, zoals de naam van de gebruiker, een IP-adressen of het blokkeren van specifieke inhoud. De nationale politie zegt dat Facebook steeds vaker als bron wordt gebruikt bij politieonderzoek. Het voormalige VVD-Tweede Kamerlid Johan Houwers krijgt een boete van 4000 euro. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat Houwers zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschriften bij het aanvragen van een hypotheek. Daarmee kan Houwers niet de Tweede Kamer in, zegt fractievoorzitter Zijlstra. De kiesraad benoemde Houwers vorige week formeel tot opvolger van de opgestarte Marg Verheijen. Kunstschilder Rob van de Koningsbrugge heeft terecht een toegangsverbod gekregen voor het Stedelijk Museum. Dat zegt de rechter. De man had meerdere keren gedreigd schilderijen onder te plassen. Onder meer omdat hij niet werd uitgenodigd voor de heropening van het Amsterdamse Museum. Van Koningsbrugge is in 2007 veroordeeld voor het in brand steken van een projectbureau. En daaruit blijkt volgens de rechter dat hij impulsief kan handelen en in staat is tot aanzienlijke schade. Drie van de vier branden in jachthavens in en rond Roermond in december en januari zijn aangestoken. Op videobeelden die gemaakt zijn vlak voor de branden zijn mensen te zien en ook auto's. De politie wil weten wat ze daar toen deden. Morgen besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de branden. Het weer blijft droog. Vannacht wordt het rond het vriespunt. Morgen weer veel zon en 10 tot 17 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Watergaasmeer en Muiden, 5 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Rijswijk... 2 kilometer door een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Stad en Almere-Buiten... 4 kilometer door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht, 3. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein... 5 kilometer. Ook op de A20 Gouden Hoek van Holland, de andere kant op dus, bij Moordrecht 2.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 But got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide stop for a minute and see where you hide.